Kees Groot met het NOS-journaal. Dilma Rousseff gaat in beroep tegen haar afzetting als president van Brazilië. Vanavond stemde 61 van de 81 senatoren voor het voorstel om haar weg te sturen. Direct daarna zei haar advocaat dat ze naar het Hoge Rechtshof stapt. Rousseff was sinds mei geschorst. Ze raakte in opspraak toen ze door prominente partijgenoten werd beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Interim-president Michel Temmer, die Rousseff sinds haar schorsing al verving, is ingezworen als de nieuwe president van Brazilië. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt. Dat heeft premier Yildirim bekendgemaakt op de Turkse televisie. Hij gaf geen reden voor het plotselinge vertrek van de minister. Mogelijk wordt hem verweten dat de veiligheidsdiensten de poging tot staatsgreep vorige maand niet hebben zien aankomen. Ook lijkt er geen eind te komen aan de reeks bloedige aanslagen in Turkije door terreurgroep IS en Koerdische militanten. Er leven veel minder olifanten op de Afrikaanse savanne dan gedacht. Bij een nieuwe telling zijn er ruim 352.000 gevonden. Het Wereld Natuurfonds spreekt van een enorme achteruitgang. In 1979 leefden er naar schatting nog 1,3 miljoen olifanten op de savanne. Al sinds de Europese kolonisatie van Afrika staat de olifantenpopulatie onder druk. De politie en ProRail zijn op zoek naar de passagier die vanmiddag aan de noodrem heeft getrokken nadat een auto op de zijkant van de internationale trein naar Berlijn was gebotst. De machinist en conducteur hadden niets gemerkt van het ongeluk. Door de actie van de passagier kwam de zwaar beschadigde trein tot stilstand in de buurt van Twello. De politie en ProRail willen met de passagier spreken om hem te bedanken en omdat hij getuige is van het ongeluk. De bestuurder van de auto raakte zwaar gewond. Het weer, eerst nog helder, maar in de loop van de nacht wolkenvelden en plaatselijk een bui. Morgen breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt 21 tot 24 graden.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Tot middernacht, de mooiste muziek en dit is Brad. If. If a picture 70er jaren luisteraars hit na hit. Dan heb ik het over Brad, de groep Brad. En natuurlijk de zanger die u zojuist hoorde, dat was David Gates. Marvin Welsh en Ferrer, die kennen we eigenlijk als de Shadows. Alleen John Ferrer werd eraan toegevoegd uh, met zo'n heerlijk hoog kopstemmetje. En de mannen die kunnen ook, eh, naast dat ze natuurlijk uh, virtuoos zijn op het gitaarwerk...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 Once an ocean queen, but still a lady. And as I watch the waves the sails in the sun, catch the breeze. I sigh, all too soon she'll be gone beyond the horizon. the freedom that she knows is there. And as I watch the white of the sails in the sun catch the breeze, I sigh. Welsh en verder En u kent ze natuurlijk als eh, begeleiders van Cliff Richard, The Shadows. The Next Time, een oudje van Cliff.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 In Radcliffe. Nog steeds verliefd op het meisje waar die eh, helaas niet meer mee kan gaan. Of die, zij wil het misschien niet met hem, ik weet niet al. Hoe dat allemaal zit. mooi liedje uit de jaren 60, eind jaren 60 was dat.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 On a horse with no name. Zou je maar gebeuren dat je in de woestijn rijdt... en ook nog op een paard wat geen naam mag hebben. <laughs> Nou, dan zit je toch mooi in de... In de, in de hoe zeg je dat? Penaire. Penaire, ja. Eh, Diamond Girl, Seals and Craft. Seals and Croft waren dat. Met Diamond Girl. Inmiddels eh, ook eh, mijn eh, goede vriend Onno Hulshoff binnen. Maar hij, hij is nog even aan het voorbereiden, luisteraars. Dus hij moet even zijn muziek nog bij elkaar zoeken. we gaan genieten van een liedje van Nazareth. En dat gaat erover dat de liefde pijn doet. Love hurts. prachtige stemgeluid van Shania Twain. From this moment on. Neem me niet kwalijk. Ik bedoel eigenlijk Rita Gulich met We're All Alone. Eh, Rita Gulich met eh, We're All Alone. En het valt, gek genoeg, onder, eh, onder ja, hard ballads. Begrijp ik ook niet goed waarom dat is. Maar in ieder geval, nou, het zijn ballads die wat, wat forser zijn opgenomen kennelijk.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 Ralph McTell in the streets of London. Oh no, goedenavond. heb jij je microfoon moet je nog eventjes. Eh? Hey, eh, jij hebt eh, muziek meegenomen. Jij bent niet van gisteren, maar... Je hebt... Nee. <laughs> maar, maar je Tape van 1959. Ja, maar je hebt wel muziek meegenomen van gisteren. Ja, nou ja, een nummer van over gisteren. Ja. Niet van de Beatles, maar in dit geval van Marion Faithful. Marion Faithful. En dat is een mooie uitvoering van het nummer Yesterday, hè? Yesterday, ja. We gaan ervan eh, genieten. Faithful. Een eh, speciale uitvoering van het nummer eh, Yesterday. Oh, oké. Eh, ja. Nou ja, mooi. Ik vond hem best mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ik wilde wat zeggen, maar... nou, vertel, vertel, vertel. Ja, dat is wel een heel ander nummer als van de The Ballad of Lucy Jordan. Lucy, wat is dat dan? The Ballad of Lucy Jordan. Dat is ook een nummer van... Mary Faithful. Ja. Oké. En those, those, Were The Days natuurlijk. Hè? Is ja. dat ook, ook, haar. En zat in 1965 en uh, scoorde een hit in Nederland met Summer Nights. Met Summer Night. Ja. Oké. Okay. Ik we de volgende keer misschien mee. Ik weet niet of, eh, of het bij jou het geval is. Bij mij kraakt het allemaal een beetje. Ja. Het resoneert een beetje. Eh, geen idee waar het door komt eigenlijk. Ik zal Nee, dat is bij mij. Ja. Ja. Oh, dus het ligt niet aan mijn eh, koptelefoon? Nee, het ligt niet aan je koptelefoon. Oké. Ja. ik, hoop, ik dat de luisteraars thuis wel een goed geluid hebben. En mensen in de auto, die luisteren natuurlijk ook. We gaan eh, verder met een nummer van uh, Roch Wassin. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, zijn naam. Eh, het is R-O-C-H en een Wassin. een beetje op zijn Frans. Het nummer heet On the Outside. like a river, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside the castle nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. Frozen there forever With a smile that keeps me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman farther than forever Nearer, not together, but I wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself the outside zijn of zijn hoe je dat ook mag uitspreken, met eh, On the Outside. Onno, Als jij het eh, zegt hoe je het schrijft, dan is het meer, denk ik, Roche. Roche. Roche Wassin. Roche Wassin. Nou, ik, uh, dan hou ik me maar even aan jou vast wat dat betreft. <laughs> Ik weet nou, het, geef mij een handje. Maar. <laughs> Ja, Eerst. ik, weet, ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten. Nee. Hey, jij hebt een aantal nummers meegenomen van dames, maar ook van een meneer Mr. Props. Het gaat over golven. Nou, dat past wel een beetje bij tussen app en vloed. Ja, daarom. Daarom heb ik hem ook meegenomen. Ja. Eh, jij zegt dat ik hem moet kennen, want een aantal jaar geleden... Eh, eh, toen ik nog bij een andere omroep een programma presenteerde... heb je hem ook meegenomen. Heb ik hem ook meegenomen toen ik het net eigenlijk een... en toen ging er ook nog een verhaal over. 2013. Hij had een aanvaring gehad met de burgemeester? Nee. Oh, dat is weer een ander. Hij heeft <laughs> met verschillende andere rapartiesten. Uh, Onder andere Kleine Viezerik en nog wat andere heeft hij en ik dacht dat die, maar dat zou ik moeten opzoeken. Dat weet niet uit voordat ik iemand eh, ergens beticht van, eh, van iets eh, wat misschien niet waar is. Hm. dat hij een aanvaring zou hebben gehad met burgemeester van Hilversum. En ik dacht dat dat, dacht dat die kleine viezerik was.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 Tot 12 uur vannacht met easy listening muziek, oftewel rustige nummers allemaal. Een beetje een het sfeertje van Candlelight. Ik ga geen gedichten voorlezen. Die heb ik ook niet. Die krijg ik ook nooit. Eigenlijk, het zou wel leuk zijn als er mensen zijn die... Uh... oh nou, die ons een gedicht toesturen. Een, jij eh, een Voordragen? Nou, nou desnoods. Hé, hm, hm. hey, ik onderbreek je nog even, want ik wil even wat uh, rechtzetten... voordat we zo meteen iets verkeerds zeggen. Ja. Dat was niet eh, Kleine Viezerik, maar ook nog iets met Klein. Lil, little Kleine. Oké. En dat was eh, degene eh, die met burgemeester Broertjes een aanvaring had. De dat, burgemeester van Hilversum. Is hij nog steeds burgemeester daar? Of is hij inmiddels al... Geen idee. Vertrokken. Nou, in elk geval luisteren. En jij bent met, met burgemeesters bezig. dus dat, <laughs> <laughs> Dus moet jij weten hoor, dat bezoek jij maar even Oké, oké, komt goed, komt goed. Eh, de groep Stix met B. met, eh, met het nummer Babe. Onno, je hebt nog veel meer muziek voor ons meegenomen. Eh, onder meer een eh, nummer van wat eigenlijk Rob de Nijs bekend heeft gemaakt. Klopt, ja. Foto van vroeger, maar nu Simone Kleinsma. Ja, die heeft dat gezongen in het programma van ehm, Jan Smit. Oh, de beste zangers van Nederland? ja, geloof het wel, hè? zo heet dat, meen ik. Ja, ja. Oké, nou, we gaan er naar luisteren. Oh. Dat nou, is eh, volgens mij niet Simone Kleinsma. Nee, dat is niet Simone de ah. Kleinsma. Ah, het is altijd, ze wel een vreemde stem gekregen, moet ik zeggen. <laughs> Het alle oude problemen is dit. Goed, daar gaan we. Hey, Mr. Props. Nou, nou, nou, nou. Wat erg, wat erg. Wat een ramp, wat een misère. We gaan het nog een keer proberen met Simone. Misschien dat ze nou komt. Drie malen scheepsrechter. Ja. Van vroeg. Ja. Het is er. Volgens mij dezelfde orkestband als voor op de Nijs. <laughs> Zou zomaar kunnen, ja.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 De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag. Het klaviertje, de wens van mijn dromen, heb ik smiddags nog mee naar dat circus genomen. Brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven.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 Diep in mijn hart applaus van eh, ja, de, de volledige crew van... Eh, Alle artiesten die op dat moment... de eh, beste van Nederland. Rob de Nijs die, zat er natuurlijk bij. En die deden toen allerlei nummers dus van Rob de Nijs. Hè? Van elkaar, hè? ja, ja, die avond dus van alleen van Rob de Nijs. Mm. hey, ehm, we moeten het er alweer uit hoor. Nou, want ja, ik wou het net zeggen. Het klokje van gehoorzaamheid. We krijgen zo direct het nieuws van 11 uur.